En ZZP'ers die het niet volhouden komen zonder inkomen te zitten... omdat ze vaak geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Vanavond of vannacht wordt er mogelijk een akkoord bereikt over de voorwaarden om verder te kunnen praten over de brexit, melden bronnen rond de onderhandelingen. Dat zou betekenen dat er ook een oplossing in zicht is voor de grens tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland. Morgenochtend geeft EU-president Tusk een persconferentie. De asielzoeker die vanochtend in Amsterdam een Joods restaurant aanviel... blijft nog zeker enkele dagen vastzitten. Hij wordt verdacht van vernieling en poging tot diefstal van de Israëlische vlag uit het restaurant. De asielzoeker sloeg de ruiten van het pand in met een stok waaraan de Palestijnse vlag hing. SPD-leider Schulz mag van zijn achterban met bondskanselier Merkel gaan praten over regeringsdeelname. Het partijcongres heeft hem groen licht gegeven. Na zijn verkiezingsnederlaag wilde Schulz aanvankelijk niet regeren, maar hij is van mening veranderd toen Merkel er met andere partijen niet uitkwam. Een Braziliaanse clown die tot parlementslid was gekozen stapt na zeven jaar uit de politiek. Clown Tiririka, dat betekent knorrig, voerde in 2010 campagne met de slogan veel slechter kan het niet worden. En won daarmee ruim van zijn tegenstanders. Nu stapt hij op, naar eigen zeggen omdat hij zich schaamt voor zijn collega's in het parlement. Die worden volgens hem dik betaald, terwijl ze nauwelijks komen opdagen. Tiririka gaat nu weer aan de slag in het circus. Het weer overwegend droog, minima vannacht tussen 1 en 4 graden. In de loop van de nacht kan er een winterse bui vallen met kans op gladheid.